Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Politici zijn vorig jaar vaker bedreigd. De politie kreeg zo'n 600 meldingen binnen van bedreigingen. Dat zijn er zo'n 200 meer dan het jaar daarvoor. Vaak werden de bedreigingen gedaan via social media. Vooral via Instagram en Twitter, zegt een persofficier van justitie. Het gaat met name om forse doodsbedreigingen... die via allerlei social media kanalen worden geuit... Eh, en ik kan er wel een voorbeeld van noemen. Uh, een van de berichten is bijvoorbeeld... we gaan 27 kogels door jouw lichaam heen schieten... en we gaan je eerst nog 7 keer steken met een schroevendraaier in je knie. Dus dat is een beetje de toon van de berichten. we horen niet altijd wie dit soort berichten ontvangt... maar Geert Wilders wordt al jaren streng beveiligd vanwege extreme bedreigingen. En Sigrid Kaag stapte dit jaar naar de rechter vanwege een doodsbedreiging. De nieuwe Omicron-variant van corona was al eerder in ons land dan we tot nu toe dachten. Volgens het RIVM is er twee weken geleden al iemand positief getest die besmet was met Omicron. Het is nog niet duidelijk of diegene het virus ook in het zuiden van Afrika heeft opgelopen. Te veel mensen zijn aan het winkelen, zegt vakbond FNV. Ze krijgen veel klachten binnen van winkelpersoneel dat zich zorgen maakt. Klanten houden te weinig afstand, dragen geen mondkapje of het is, of het is gewoon te druk in de zaak. Het winkelcentrum in Beek in Limburg, waar gisteren het plafond naar beneden kwam, is weer schoon. Is weer open. Schoonmakers, elektriciens en bouwploegen zijn de hele nacht bezig geweest om de schade te fixen. En dat is gelukt. Ze kan weer gewinkeld worden, maar deze man is nog wel voorzichtig. Wel een flinke ravage, hè? Ik denk dat ik toch wel eens af en toe naar boven kijk, joh. Je bent weer eh, lekker aan het winkelen? Nou ja, lekker. Ik moest. Maar nou, dat was, eh, gisteravond was het nog twijfelachtig, hè? Of hij eh, vandaag weer kon winkelen. Oh, daar weet ik niks van. U weet niet dat hier het plafond naar beneden is gevallen? Vanmorgen vroeg pas gewoon. Echt? Ja. Wat dacht hij toen? Niks. De plafondplaten kwamen naar beneden door een storing in de sprinklerinstallatie. Er kwam water op het plafond terecht. Het werd zo zwaar dat het halve plafond naar beneden kletterde. Het weer. Herfst all over the place. Het is bewolkt, het regent en het waait. Het wordt 9 of 10 graden. Morgen waait het nog wat harder, zijn er buien. Maar in de middag kan ook de zon nog even tevoorschijn komen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat het meeste opvalt in de regio is de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Er staat een lange file van 7 kilometer vanaf Amersfoort West tot aan Hilversum Noord, want daar gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen.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 En een kwestie van gewicht. Van de dingen die we doen. En ook de dingen die we zien. In alle landen waar we wonen. En de dochters en de zonen elke ochtend naast de bed. gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is het en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NWS-journaal. Alle week voordat er alarm werd geslagen over de Omicron-variant in Zuid-Afrika... was deze variant in Nederland, blijkt uit een analyse van coronatesten... die op 19 en 23 november zijn afgenomen. Of deze mensen ook in Zuidelijk Afrika zijn geweest, is nog onduidelijk. Volgens vakbond FNV hebben grote winkelketens en supermarkten... de handhaving van de coronamaatregelen niet op orde. Zolang dat niet verbetert, moeten winkels volgens de bond klanten oproepen... dat ze met mate shoppen. En Paul van der Kraan komt terug als algemeen directeur van FC Twente. Hij was tot zijn pensioen afgelopen zomer ook directeur. Na het vertrek van Jan-Willem Bruggenbeert leidt van der Kraan Twente nu weer tot halverwege volgend jaar. Het weer regenachtig, het waait stevig bij maximaal 10 graden. Later in het noorden mogelijk wat opklaringen. Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For seven years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. Mm. So when the night feels like forever, mm, I remember what you said to me. I know you've been hurt. won't sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming. Better days are coming for you.